een avondheid, dames en heren. Mag ik u even feliciteren? Rotterdam is in een badplaats herschapen. deze en knapen zijn wel verheugd. Liepen hier heel de dag op de winden. Toch mag kijken, en kon de zee maar niet vinden. Eindelijk nam mij iemand mee naar de hoek En dat was naar Rotterdam aan zee. Laat de hele boemer waaien. In Rotterdam, daar kan je waaien. In plaats dat ik nou even een bezoek doe. Ga met mijn vrouw lag hij naar de hoek toe. Laat de hele boemer waaien in Rotterdam, daar kan je baaien. Dan roepen alle mensen die hadden met z'n zee, we gaan naar Rotterdam aan zee. In Amerika had men het vernomen, dadelijk is een familie gekomen. Trap de mijnen en vliegmachine bommen zijn ze gekomen naar onze zee. Na lang zoeken zijn ze eindelijk volkomen. Op de Kralingse plas aangekomen. Gingen gauw naar de trein, nee daar wilden ze niet zijn. Want ze vonden hier de zee te klein. Laat de hele kom maar waaien. In Rotterdam, daar kan je waaien. In plaats dat ik nou even een bezoek doe. Ga ik met mijn vrouw, zodat zij naar de hoek toe. Laat de hele kom maar waaien. In Rotterdam kan je in de modder behaaien. Nou roepen alle mensen, die hadden er net ons mee. We gaan naar Rotterdam aan zee. Had ge ooit kunnen denken, vrienden, dat we ons hier in een badplaats bevinden? Ga maar kijken, het is dus geen rappie, het is maar een stapje, en komt voor? Denken maar als om acht uur van huis gaan. Dat je om twaalf uur al vlak voor de zee staan. Binnen sport en krijg je hier ook een koerhuis en een vier. En dan vindt er ieder vol plezier. Laat de hele boel in Rotterdam, daar kan je waaien. In plaats dat ik nou Evelingen een bezoek doe. Ga met mijn vrouw dat zij naar de hoek toe. Laat de hele boel maar In Rotterdam, daar kan je waaien. Nou roepen alle mensen die achter met een zee. We gaan naar Rotterdam aan zee.